Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Londen auto ingereden op mensen op Westminster Bridge... waarbij zeker een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Dezelfde man stak vervolgens bij het parlement een politieagent neer... waarna hij zelf werd neergeschoten. De agent is gewond. De aanvaller probeerde daarna het parlement binnen te dringen... mogelijk met één of meer handlangers, maar dat is niet gelukt. De politie spreekt van een terroristische aanslag. Premier Rutte noemt de gebeurtenissen in Londen verschrikkelijk. Hij zei dat Nederland de Britse autoriteiten alle steun heeft aangeboden. Het OM gaat niemand vervolgen voor de dood van een Macedonische arrestant in Maastricht. De man verzette zich eind december hevig tegen zijn arrestatie. Omstanders schoten te hulp en er ontstond een worsteling die de Macedoniër fataal werd. Het OM wilde een van de omstanders vervolgen voor dood door schuld, maar die verdenking blijkt onterecht. Ook de agenten in Maastricht hebben geen fouten gemaakt kabinet wil meer doen tegen discriminatie van zwangere vrouwen. Aanstaande moeders krijgen extra voorlichting. Er wordt meer aandacht besteed aan melding en registratie. En er komen meer controles. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden vier op de tien zwangere vrouwen gediscrimineerd. Ze worden bijvoorbeeld afgewezen bij sollicitaties of hun contract wordt niet verlengd. De Russische deelnemster aan het Eurovisie Songfestival is in mei niet welkom in het organiserende land Oekraïne. Zangeres Julia Samoilova wordt geweerd omdat ze in 2015 vanuit Rusland naar de geannexeerde Krim is gereisd voor een optreden. Oekraïne ziet dat als een overtreding en heeft daarom het inreisverbod opgelegd. De organisatie van het Songfestival probeert Oekraïne op andere gedachten te brengen. Het weer vrij zonnig, in het zuiden meer bewolking. Het blijft droog, minima vannacht tussen 1 en 4 graden. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, maar in het zuiden ook wolkenvelden. En het wordt dan 11 tot 15 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij Maarsen 4 kilometer, kost je ongeveer 10 minuten. En verderop op de A2 richting Den Bosch bij knooppunt Eveningen 5 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht, vertraging ongeveer een kwartier. Op de A27 van Gorkum naar Almere bij Beeldhoven 6 kilometer, vertraging zo'n 10 minuten. En op de A27 van Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum 7 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is daar dicht, vertraging bijna drie kwartier. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer kost je ongeveer 10 minuten.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 Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes Blow out the fire, don't be so shy. You're like she. Now that I know true love means, I just hope she stays with me.